Dat bleek tijdens het debat in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet. Bij de inzet van staatsnoodrecht is het niet nodig om eerst goedkeuring te krijgen van beide kamers. Dat kan dan ook achteraf. Maar de Eerste Kamer, waar de oppositie een meerderheid heeft... zegt dat strengere asielwetgeving ook kan via de gebruikelijke route. Bijvoorbeeld met een spoedwet. Brazilianen kunnen binnenkort weer gebruik maken van X. Het Hooggerechtshof in het land liet het berichtplatform eind augustus blokkeren... maar heeft die blokkade nu opgeheven. Het Hof eiste dat er een wettelijke vertegenwoordiger in Brazilië zou worden aangesteld. Die kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de verspreiding van haat en nepnieuws. Het bedrijf van Elon Musk weigerde dat eerst, maar heeft nu toch zo'n vertegenwoordiger aangesteld. Ook heeft X alle openstaande boetes voldaan en een aantal accounts verwijderd. Daarmee voldoet het bedrijf nu aan alle voorwaarden en mag het weer actief zijn in Brazilië. Op een derde van alle basisscholen krijgen kinderen te weinig gym. Volgens het Mulier Instituut lukt het ze vooral in de laagste klassen niet... om aan de norm te voorkomen van 90 minuten gym per week. Volgens de scholen zijn de lesroosters te vol en er is een tekort aan ruimte voor de gymles. Het lukt de meeste scholen wel om de les te laten geven door een aparte gymleraar. De wettelijke norm van 90 minuten gym geldt sinds vorig schooljaar... omdat bijna de helft van de kinderen te weinig beweegt. Hierdoor gaat ook hun motorische ontwikkeling achteruit. Het weer vannacht afwisselend wolken en opklaringen. Verder kans op een bui, minima tussen 11 en 14 graden.